En May stelde vandaag de lagere huisstemming over de brexit voor onbepaalde tijd uit. Ze wil bij haar EU-collega's gaan pleiten voor extra garanties bij de brexit-deal. EU-voorzitter Tusk heeft te laten weten dat opnieuw onderhandelen niet aan de orde is. Wel wil hij samen met de landen kijken naar een oplossing voor mee om steun te vergaren voor de deal. President Macron heeft een aantal toezeggingen gedaan aan de gele hesjes. In een toespraak op tv zei hij dat de minimumlonen omhoog moeten... de belasting op overuren moet weg... en Macron roept werkgevers op om hun werknemers een eindejaarsbonus te geven. En ook een geplande belasting voor gepensioneerden gaat niet door. Macron noemde de protesten tegen onder meer de hoge brandstofkosten terecht... maar hij veroordeelde het geweld en noemde het een bedreiging voor de vrijheid. Migranten worden wel degelijk goed opgevangen in Italië, dat zegt vicepremier Salvini. Hij reageert op het Nederlandse besluit om asielzoekers met minderjarige kinderen voorlopig niet terug te sturen. Als ze via Italië de EU zijn binnengekomen. In Italië is een nieuwe asielwet aangenomen... waardoor opvang onzeker is geworden. Dus Salvini heeft Nederland uitgenodigd om te komen kijken hoe het eraan toe gaat. En bij graafwerkzaamheden in Delfzijl is het fundament van een kazerne uit de tijd van Napoleon tevoorschijn gekomen. Daaronder zaten drie waterputten die in de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt als schuilkelder. Eén daarvan is nog helemaal intact. En de Fransen bouwen de kazerne om de vestiging van Delfzijl te beschermen... tegen een mogelijke invasie van Engelse troepen. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 4.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 Met ZFM. Hele fijne dagen. fijne dagen.